Te Hark met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in de buurt van Gent in België zijn tien Nederlandse scholieren licht gewond geraakt. Ze zijn naar een ziekenhuis in Gent gebracht. De meesten hebben nekklachten. De scholieren zijn leerlingen van het Graaf Engelbrecht College in Breda. Ze waren onderweg voor een excursie naar Lille. De hoogte van Gent botsten twee vrachtwagens op elkaar. De bus met scholieren kon de vrachtwagens niet meer ontwijken en botste er achterop. De leerlingen die ongedeerd zijn gebleven worden met een andere bus terug naar Breda gebracht. De leerlingen die zijn behandeld in het ziekenhuis volgen later vandaag. In de Libische stad Misrata schieten sluipschutters op kinderen, zegt UNICEF. Hoeveel kinderen gewond zijn geraakt en of er doden zijn gevallen, weet UNICEF niet. Misrata is de enige stad in het westen van Libië die in handen is van tegenstanders van Gaddafi. Het Rode Kruis stuurt mensen naar Misrata om de aantijging van UNICEF te onderzoeken. In China zijn drie kinderen omgekomen na het drinken van melk waar nitriet in zat. Een stof die gebruikt wordt om vlees te conserveren. De Chinese regering is bezig met een grote schoonmaak onder zuivelproducenten om het vertrouwen van consumenten te herstellen. Drie jaar geleden was China in de ban van een groot melkschandaal. Er stierven toen zes kinderen na het drinken van met melamine aangelengde melk. Twee meisjes van 13 uit Emmer Kompaskuum in Drenthe hebben bekend dat ze in februari 36 auto's hebben vernield. De twee waren bij vrienden geweest en hadden daar te veel gedronken. In beschonken toestand trokken ze de buurt in en vernielden ze ruitenwissers en spiegels van auto's. De meisjes kregen later spijt. Ze vertelden aan hun ouders wat ze hadden gedaan en stapten naar de politie.